Kees Groot met het NOS-journaal. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zit met een acuut gat in haar begroting van 200 miljoen euro. Ze heeft geen idee waar ze het geld vandaan moet halen. Bij de vorming van het nieuwe kabinet werden de taken van de ministeries opnieuw verdeeld. Daarbij kwam de nieuwe omgevingswet, waardoor het makkelijker moet worden om een bouwproject te beginnen, bij Binnenlandse Zaken terecht. Maar nu blijkt dat de invoering van die wet eenmalig 200 miljoen euro kost en dat geld is er niet. In het kabinet is nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Personeel van gevangenissen die dichtgaan krijgt vier jaar lang een baangarantie. Dat is een van de afspraken die het ministerie van Justitie heeft gemaakt met de vakbonden en de Centrale Ondernemingsraad. Met het akkoord is 100 miljoen euro gemoeid. In het regeerakkoord staat dat aan de capaciteit in het gevangeniswezen zo min mogelijk wordt getornd en dat, mocht sluiting toch nodig zijn, gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Als de gevangenis toch dichtgaat zijn medewerkers er nu vier jaar lang van verzekerd dat ze ergens anders worden herplaatst. In de aanloop naar Sinterklaas is het ook dit jaar weer een enorme klus om alle online bestelde cadeaus op tijd te bezorgen. Bij PostNL ontstonden vandaag problemen. Zo'n 5% van de miljoen pakketten die vandaag bezorgd zouden moeten worden, komt morgen pas aan. De komende dagen verwacht het bedrijf de vertragingen in te lopen. Om problemen zoveel mogelijk te beperken zet PostNL extra mensen in. Prinses Beatrix heeft haar grootste bezit, landgoed De Horsten in Wassenaar, geschonken aan koning Willem-Alexander. Dat blijkt uit de schenkingsakte uit het kadaster. De grond alleen al is volgens makelaars ongeveer 25 miljoen euro waard. Moeder en zoon hoeven geen belasting te betalen over de schenking. Volgens de grondwet zijn ze daar allebei van vrijgesteld. Het weer, vannacht zakt de temperatuur in het binnenland tot rond het vriespunt. Aan zee is het iets minder koud. Morgen af en toe zon, maar ook een winterse bui. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad nog file rijden op de A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Beest. De A4 Amsterdam-Den Haag. 20 minuten vertraging tussen Hoogmade en Leidsendam. Voor politieonderzoek is de parallelbaan dicht... Op de A27 Utrecht-Gorkum een kapotte vrachtwagen bij Noorderloos in de file vanaf Hagenstein, ruim 8 kilometer. Een veel vertraging door een afsluiting door een ongeluk op de N201 Hoofddorp Hilversum. Tussen Aalsmeer en Meidrecht een drie kwartier vertraging en een half uur vertraging tussen Wilnis en Uithoren.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 But that life's a bore so full of the superficial. And so search for a fountain. us and them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now?